aan het adres van zijn Iraanse collega Rouhani. Trump waarschuwde Rouhani op Twitter in hoofdletters dat hij de VS niet moet bedreigen. Dat was een reactie op een toespraak van Rouhani waarin hij waarschuwde dat een strijd tegen Iran kan uitlopen op de moeder aller oorlogen. Na de reactie van Trump zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op Twitter, met de eerste zin ook in hoofdletters, dat Iran niet onder de indruk is en dat de wereld wel erger gebral heeft gehoord. Bij bosbranden in Griekenland zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en velen zijn er slecht aan toe. De branden ten westen en noordoosten van Athene hebben al veel schade aangericht. Onder meer de heuvels bij Kineta aan de badplaatsen Mati en Rafina zijn getroffen. In twee regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Bewoners zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De Griekse regering heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij het bestrijden van de branden. Onderwijzend personeel werkt steeds vaker over. Het is de enige beroepsgroep die het overwerk al vier jaar achter elkaar ziet toenemen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 45% van de leraren en docenten geregeld langer doorwerkt. In Nederland werkt bijna 1 op de drie werknemers regelmatig over. Maar er zijn grote verschillen per sector en functie. Van de managers werkt 56% geregeld over. In dienstverlenende beroepen ligt het percentage op 19. Volgens het CBS heeft ook de zorg te maken met een gestage groei van het overwerk. Het weer warm met brede opklaringen. Minima vannacht tussen 16 en 19 graden. Lokaal kan mist ontstaan.